en de meeste stemmen gingen naar de boer-burgerbeweging. De partijen zijn het nog niet met elkaar eens wat er nu moet gebeuren... zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Vooral het CDA dat de zwaarste klappen kreeg... wil dat het stikstofbeleid wordt afgezwakt Terwijl D66 er juist mee door wil. Hè. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Gisteravond kwam de top van het kabinet samen. Volgens premier Rutte is de politiek er nu niet voor iedereen. En moeten er echt dingen anders aangepakt worden. Meer dan 100 grondstoffen van harddrugs worden verboden. Het gaat vooral om spullen die gebruikt worden om ecstasy of speed mee te maken. Vanaf zaterdag mag je ze niet meer bezitten, vervoeren of verkopen. Sinds vorig jaar mocht je ze al niet meer op zak hebben, maar moest wel altijd bewezen worden dat je er drugs mee kon maken. Dat hoeft nu niet meer. De otter is terug van weg geweest. Het beestje is gespot via een wildcamera in de Brabantse Biesbos. Dat is bijzonder, want het dier was al meer dan 60 jaar niet meer gezien daar. Staatsbosbeheer is blij. Het natuurgebied zou perfect zijn voor de otter... omdat er genoeg eten, rust en schuilplekken zijn. En dan is er nog bizar nieuws over een moordzaak in Amerika, bekend van de populaire podcast Serial. Een man kreeg levenslang voor de moord op zijn ex, maar werd vorig jaar na 23 jaar in de bak alsnog vrijgelaten. Tijdens het proces waren destijds allemaal fouten gemaakt, vertelde correspondent Marieke de Vries eerder. De huidige aanklagers die zeiden tegen de rechter dat er te weinig onderzoek is gedaan naar twee andere mogelijke verdachten. En er zouden ook eh, onbetrouwbare getuigenverklaringen destijds zijn gebruikt. Dus zeiden de aanklagers. De veroordeling moet opgeschort worden bij gebrek aan een integer onderzoek. Ja, Adnan Sayed, zo heet hij, was dus vrij man, maar dat wordt nu weer teruggedraaid door een fout van de rechtbank. Die was namelijk vergeten om de broer van het slachtoffer op tijd te vertellen dat Adnan zou worden vrijgelaten. En dat had wel gemoeten. Het weer, het is bewolkt bij 12 tot 16 graden. Later vandaag valt er ook wat regen. Morgen weer zo'n van alles wat dagje met zon, regen, hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Old and Wise van de Alan Parsons Project. Schilderclub. De Schilderclub is elke dinsdagmiddag van half twee tot vier uur aanwezig in Pluspunt. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. Vrijwilligers zijn aanwezig om de groep advies en ideeën te geven.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 gevolgd door The Sound of Silence van Simon en Carfunkel. De instrumentaal van de week. Mongo Santa Maria is een Cubaanse percussionist... die zowel solo als in een groep verschillende hits had... met Latin jazz en Afro-Cubaanse jazzliedjes... Zijn Afro Blues uit 1958 was zijn grootste hit en werd algemeen gezien als jazzstandaard. De hoofdinstrument van Santa Maria was de Congo. Santa Maria werd gezien als een van de meest bekende en best Congo-spelers ter wereld. Hier is Mango Santa Maria met Watermelon Man. Latina. volgens Through the Barricade van Spandau Ballet... en Two Out of Tree and Bed van Meatloaf. Voel je fit op de mat? Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... als reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend aan een soepere lichaam en een ontspannen geest. Na afloop ontmoeting en gezellig napraten met koffie of thee. Elke donderdag van half tien tot half elf. 2,50 per les, inclusief koffie of thee na afloop. Betaling kan alleen via de PIN. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. U bent van harte welkom. De eerste proefles is gratis. En het is natuurlijk in de blauwe tram.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 For my darling, I love you, and I always will. Dit waren Gloria Estefan met Don't Wanna Lose You. En Elvis met Love Me Tender. Vrouwencafé. Een plek waar vrouwen, mama's, van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Hier kun je informatie ophalen en je hart luchten over van alles en nog wat. Aanmelden via Vivian Popel 06 34 04 52 02 06 34 04 5202 of v.popal at plus.zandvoort.nl v.popal at plus.zandvoort.nl En het is elke vrijdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt.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 u deze nog? Dave zijn echte naam was Wouter Otto Levenbach, geboren in 1944, is een Nederlandse zanger die al sinds 1965 in Frankrijk woont en in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dave begon zijn carrière op 20-jarige leeftijd als de frontman van het combo Dave Rich en de Millionaires. De voornaam van Dave Rich hield hij als zijn artiestennaam. In zijn begintijd zong Dave in het Nederlands. Hij deed dat met de Nederlandstalige Niets gaat zo snel mee aan de Nationale Songfestival in 1969. Later schakelde hij over naar het Frans. Daarmee oogste hij veel succes zowel in Nederland als in Frankrijk met de bewerking van Moonlight Serenade van Glenn Miller. Getiteld Danser met had hij in 1975 een grote hit in Nederland. De eerste plaats in de top 40 en de tweede plaats in de nationale hitparade.